Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije heeft een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel... vorig jaar naar Nederland uitgezet. Dat heeft hem daarna aan België overgedragen, zegt de Turkse president Erdogan. Het gaat om Ibrahim El Bakrawi, die zichzelf opblies op luchthaven Zaventem. Volgens Erdogan kreeg België bericht dat hij een jihadist was... maar werd hij vrijgelaten omdat de Belgen dat niet konden bewijzen. Bakrawi werd opgepakt bij de Syrische grens en zou op eigen verzoek naar Nederland zijn uitgezet. De aanslagen in Brussel waren eigenlijk gepland voor paasmaandag... maar zijn door de daders vervroegd vanwege de arrestatie van Salah Abdeslam. Dat meldt de VTM. De terroristen zouden in paniek zijn geraakt toen ze hoorden... dat Abdeslam mogelijk met de politie wilde praten. In heel België wordt morgen om half drie smiddags opnieuw een minuut stilte gehouden... ter nagedachtenis aan de 32 doden. Omwonenden van chemiebedrijf Dupont in Dordrecht hebben jarenlang een giftige stof ingeademd. Toch zijn de risico's voor de gezondheid beperkt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een rapport dat is ingezien door RTV Rijnmond. De stof werd gebruikt bij het maken van teflon, een anti-aanbaklaag voor pannen. Het RIVM wil extra onderzoek doen onder de bewoners. De chauffeur van de bus die zondag in Spanje verongelukte is mogelijk achter het stuur in slaap gevallen. Dat blijkt uit een eerste politieonderzoek. Het zou volgens de politie ook nog kunnen dat de man was afgeleid door een mobiele telefoon. De chauffeur is een van de 19 mensen die nog in het ziekenhuis liggen. Bij het ongeluk kwamen 13 mensen om het leven, onder wie studenten uit Italië, Duitsland en Frankrijk. Het weer vrijwel overal droog en af en toe opklaringen. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt. Morgen meer bewolking, soms een beetje motregen. Het wordt morgen 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Woensdagavond. Tussen 10 uur en middernacht presenteert Charlotte Duif... Tussen App en Vloed. luisteraars. Agumbai, dit is Masada. Tot de klok van 12 uur vannacht eh, ben ik weer bij u met heerlijke, rustige balladmuziek. Eh, easy listening, zoals dat dan heet. ik heb weer prachtig repertoire voor u uitgezocht. En eh, ik hoop dat u allemaal eh, het volhoudt eh, tot 12 uur vannacht. Dat u op mag blijven van uw partner. En ik krijg versterking, zie ik, want de trap op komt op dit moment mijn goede vriend Onno Roshoff. Ook een van Haarlems hoffotografen die komt me versterken. Ja, voor dames in Haarlem die zich eh, plegen voor te bewegen op een bezemsteel. Het volgende nummer. live hoort... dan denk je van ja, eh, het is niet helemaal eh, zoals het op de cd klinkt. Eh, maar ja, sommige groepen kunnen ook niet heksen, maar deze groep wel hoor. Want het is een fantastische groep, de Eagles natuurlijk. En als u het... of de DVD moet ik dan zeggen, kent van uh, Hell Freezes Over. Dan heb je al die stukken, worden dan live uitgevoerd en het is nog steeds kippenvel. Nou, we gaan gauw naar de, naar de volgende luisteraars, want ik, ik beweeg me nog wel eens door Haarlem met mijn fototoestel. En eh, ja, Haarlem is dan toch niet als Londen, hoor. Dat moet ik er dan wel bij zeggen. Het, het, het, lijkt, het lijkt ook niet op Londen. Uh, eh, Ralph McTal... Eh, nee, Ralph McTel. Zo moet ik het uitspreken. Die denkt daar heel anders over. Ja, die heeft het dan ook over de straten van Londen natuurlijk.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 dat die uh, zo uh, medio de 60 jaren Paul Simon hierheen haalde naar Nederland. Nog volledig onbekend, evenals zijn de maatje Art Garfunkel... Maar Paul Simon kwam in eerste instantie alleen naar de wagen... en trad daarop, u zult het niet geloven, voor acht man publiek. Eh, het jaar daarna haalden ze een duo naar Nederland. Simon en Garfunkel. Toen was de wagen wat beter bezet. Maar eh, uiteindelijk zou blijken dat dit duo... wat eigenlijk eh, zich manifesteerde als straatmuzikanten in, in New York en omgeving... wereldberoemd werd. En het was niet in de laatste plaats door het volgende liedje. Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love. parsley, sage, rosemary. was a true love of mine. Ja. Het eh, prachtige stemgeluid van eh, met name Art Garfunkel, daar ben ik fan van. Met, met Scarborough Fair, Kent zo heet het nummer. Onno, Welkom. Oh, ja, ja, ja, je bent live in duitsland, uitzending, man. <laughs> Moest even de microfoon nog Mensen verdringen zich voor de deur voor handtekeningen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is dus uiteraard. <laughs> Hey, eh, eh, jij hebt je verdiept, heb je me net verteld... in nou een mooi repertoire uit de jaren 70. Beetje meer uh, de jaren 70 heb ik wat dingen meegenomen. En het gaat wel, zeg maar, richting de, de discotijd. Ja. Maar toch wel redelijk... Lowdown. Lowdown. Lowdown, ja. ja. En dan komen we gelijk uit bij eh, de artiesten die ik bedoel dus. En Bos, dat is... Bos Gags.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 Nee, geen discotheek. ja, ja, drive-in discotheek. Drive-in discotheek. Wipe-out. Wipe-out, zoals, ja. En, en daar werd dit, uh, dit soort repertoire ook uh, ingedraaid? Want daar ken je het daarvan? of, ben je überhaupt fan van Boskerk? Nee, nee, nee. nee, nee. Dus echt, dit is eh, eh, wat we eh, maandagmiddag ook al hadden over. Oh, samen met Dolly van de tijd van naar de discotheken te gaan hier in Zandvoort. ja, Estoril. Ja. Oh, ook en, en zo, ja. ja, ja, dus, hebben het over gehad, uitgebreid. Dus ja, dan dacht ik van nou, ik ga een beetje kijken en, of ik wat leuke nummers kan vinden uit die tijd om nu vanavond te draaien. Ja. Ken, ken jij Bert? <laughs> Bert, zeg je niks, hè Bert? Ja, Bert, Ja, Bert. Van Ernie. Ja, Bert, Bert, ik denk dat Bert een enorme snor heeft, ik weet het niet zeker. Maar dat vermoed ik zo, want uh, mademoiselle Filippo... die vraagt voor haar lieve Bert. Vraagt zij, uh, oh. zij een walrusnummertje aan. En nou, dat, dat bedoelt ze natuurlijk de walrus van de Beatles, denk ik hoor. Doen we gewoon. Ja, nou, ik heb zelf ook zo'n enorme snor, dus nou ja, enorm. Moet hem af en toe wel bijscheren, want dan groeit hij je bekken. Hè? Dat groeit hij zo over je lippen. Hè? Ja, lekker hè? dat, ja, ja, dat moet ik ook doen. Hè? je constant eet je die haren. Ja. <laughs> Broodjes, broodjes warma eten, jongen, man, man, man, man, al die knoflooksaus. Nou, Bert Roosje, want ik ben ook, eh, ik ben ook een walrus, dus kunnen we elkaar de hand geven. Hé, hey, uh, eh, Orno, jij eh, hebt een, nummer voor ons meegenomen. Oh weer? van Alex Harvey. And uh, eh, I watched my shaver razor gliding smoothly on the face of a happy man who loves to live at home. Dat is een stuk tekst. ik heb het nummer bij, bij Ruud Johnson. Ja, dat speelt het ook. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, dus, Maar eh, een mooi nummer. En dat komt natuurlijk ook, eh, want dat heb jij al aangekondigd, uit de 70 jaren, toch? Eh... Zegt hij, zonder, wel. zegt hij zonder twijfel. <laughs> Nou, ik had wat nummers meegenomen, maar ik heb niet alles nagekeken of het allemaal uit de jaren zeventig. Ja, maar was dit ook nummer... Eh, moet je dus, luisteren, eh, als jij wil slagen voor je examen Ja, maar dan moet je, dan moet je wel <laughs> even met de tijd gunnen.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 Uh, ik dacht wel, ik krijg natte voeten. <laughs> Kijk uit, die meeuwis scheit hier zo op je schouder. <laughs> ja, of ze pikken je, je vis hier in. Oh, je vis hier, ja. Dat, is, dat gebeurt ook regelmatig. Als je bij de viskamer staat en je kijkt niet uit... je hapt een haakje, dan is hij zo... Is, uh, is zo vertrokken. Ja. Ja, we hebben het alleen niet kunnen uitproberen. Nee. Vorige week woensdag eh, nee, nee. in Scheveningen. Nee. Want de toko was al dicht. Ja, was al dicht. was jammer. Maar, ja. Maar, ja, dat, maar het huilen nog te goed, want dat is eh, zo lekker daar. Joh. Die, die eh, kibbeling hebben we het dan over. Echte kabeljauwkibbeling. En uh, ja, heerlijk gekruid. Ja. En, ja. Vlakbij het Binnenhof, luisteraar, staat die viskraam. Ja, ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar nou ja... Nee, je noemt nog geen zeg naam. Nee, namen noemen we niet. Nee. Zo is dat. Nee, nee, nee. Nee, we noemen geen naam. <laughs> hey, weet je wat ook uit de 70 jaren komt? De groep nou. Lobo. En dat is eh, een nummer en dat heet dan Me en You en mijn en Dog neemt, neemt Boe. Boe. Boe. ZFM Zandvoort. Uw rots in de branding. Ja, zo is maar net. ben jij eh, toch? Heb jij, eh, onze... Ben jij toch? Ja, ja. Rots in de branding? Ja, ja toch? Probeer ik als duif. Hè? Ja, ja, ja. ja, Hey, heb jij onze koning gezien in de Schilderswijk? Ja, klopt. Ja, ja. kwam behoorlijk goed eh, uit de verf. Hè, ja, toch? ja, en dat zo... Volgens mij is dat gewoon zo uit zijn hoofd uh, eventjes wat hij dus de, wat hij vertelde. Mag, hij dat eigenlijk zonder tussenkomst van onze minister-president? Want ik geloof dat de minister-president in Nederland toch alles uitmaakt voor de koning. Nou, hij mag toch ook wel uh, gewoon ja, eh, eh, zijn... Ja, het is allemaal... Is zijn mening, hij vond dan dat je wel... Allemaal streng geregisseerd hoor, dat ja, weet ik wel. Maar, ik vond het wel erg moedig van hem. En ik vond het ook wel een heel goed, goed statement wat hij maakte. Want het is natuurlijk, ja... Door al die vervelende aanslagen en zo... worden wij toch steeds... of dreigen wij steeds meer verdeeld te raken hier in, mhm. in, West-Europa. En dat geldt niet alleen voor Nederland hoor. Dus overal in alle landen eigenlijk... waar eh, ja, mensen bang voor elkaar worden vanwege ja, wat er allemaal gebeurt. Je weet niet wat je boven je hoofd hangt. Ja, eh, ja, hier een paar spotjes. Ah. <laughs> behoorlijk. Maar goed, eh, Willem-Alexander, ik had het erover. zou jij koning willen zijn, uh, Ornoos? Eh... <laughs> Van het, land van, Maas en Waal. Ja, met Maxima wel natuurlijk. Ja, nou dat dacht ik al, Daar mag ik me niet uit over uitlaten. <laughs> Kijk, dat bedoel je nou. Dat moet ik eerst even overleggen met de eh, minister-president. <laughs> Slaapzacht. Uh, maar het gevoel om koning te zijn...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 Dit is tussen app en vloed tot 12 uur heerlijke muziek. En eh, dat wordt gepresenteerd door uh, Charles Duif. En mijn goede vriend Orno Hulshoff heeft ook het een en ander voor ons meegenomen. Ik ben maar waar aanwezig hoor. <laughs> hey, eh, jij hebt iets met de wintersport? Of is het, is wintersport? Ja. Ja, ja tombola nee, <laughs> Oh ja, is dat zo? Nou ja, je hebt wel snel nodig als je wil skiën, toch? Dat is wel... Oh, is dat skiën in het, in het Frans? Nee, nee, Tombelaneige is, is het vallen van de sneeuw. Oh, op die fiets? Ja. Ja, dat moet, kan je beter niet doen, maar dan leg je ook zo op je, je, ook zo op je muil. Ja, nee, oké. Nee, maar Laneige is de sneeuw. Dus Laneige dus- is de vallende sneeuw. De vallende sneeuw. Ja. ja. goed voor jou. Zeg. Wordt bezongen, ja, Wordt bezongen door, eh, door Adamo. Hè? Salvatore Adamo. Salvatore ook nog. Ja. En hoe kom je nou op die keuze, nou? Ja, ik, eh, ik vond het altijd leuke, Lekkere muziek eh, eh, van Adamo. En het staat me altijd nog bij dat hij toen op visite was, zeg maar, wijzer was bij Willem Duis. Met al die kinderen? Met al die kinderen en dergelijke. <laughs> Zijn hele familie. En de, eh, Ik heb het op een, eh, op een video ook, eh, op een dvd staan. Oh het is zo genieten. Het is echt leuk om dat soort dingen ook weer Het was met een te Vous monsieur. monsieur ja. Maar hij heeft een beetje heese stem, hè, die man, hè? Ja, ja klopt, ja. ja. Ja. Maar hij zingt nog altijd. Want, eh, ja, volgens mij eh, treedt hij nog steeds eh, wel eens her en der op. Ja. Nog niet zo heel lang geleden was hij een keer op de nationale televisie. Was dat nou in de wereld door? Ik weet het niet meer. Oh ja? Maar ja, ja, ja. Anemo, ja zeker. Okay. Ja, niet met kinderen hoor. Ja, die zijn ook... Ja, zijn eigen kinderen nu waarschijnlijk. <laughs> Misschien ook een hele grote familie. Ja, net als, nou, ze zijn ook groot geworden allemaal natuurlijk. Ja, ze zijn geen kinderen meer. Nee, ze zijn helemaal geen kinderen Maar was dat ook met, met de poppies? Heb je daar ook nog iets mee gedaan? Met de poppies? Dat zou ik niet durven te zeggen, nee. Non, non, rien a changé. Dat was niet met Ademo. Nee nee nee, nee, nee, dat niet in ieder geval. Maar misschien hebben ze wel eens eh, opgetreden. Dat zou best kunnen. Wie zal dat zeggen? Jij gaat ons in ieder geval eh, verrassen met De Vallende Sneeuw. Tombe la neige, yes. Ademo. Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège Tu ne viendras pas ce soir. well. pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence blanc pas ce soir. ma crie mon désespoir. ja, je hoort wel Nummer uit 1964. Ja, dat hoor je ook wel aan de kwaliteit van... Eh, het is eh, blikkerig, eh, klinkt het, hè? Ja. ja. Oh, Hij was nou. trouwens een van de, op de, op de Beatles na... Ja. de best verkopende artiesten in die tijd. Ook, okay. de jaren 60. De Beatles hadden iets meer verkoop als, als, net als Adamo. Als Adamo. Ja. nou, we toch over sneeuw hebben. ken jij Le Lac Majeur? Ja. Zeg je dat niet? Uh, dat is ook, nou, ook dezelfde tekst, hè? Il neige, het, ja. sneeuwt. Ja. Sur le lac majeur. Het wordt eh, bezongen door... Uh, we hebben een beetje, een beetje, een beetje enge naam. Mort. Uh, dood. Huh? Ja, dood. Schumann. Mort Schumann. Mort Schumann. <laughs> ja, ja mor, mor, le mort is, is de dood, hè? Ja, ik kan er, ik kan er niks moois van maken. Maar eh, dat zal zo eh, in dit geval niet zo vertaald eh, moeten worden, denk ik. Het is gewoon, ja, nee. jongen heet gewoon moord. <laughs> kan hij ook niks aan doen. <laughs> Hebben ze papa en mama bedacht. Maar hij zingt mooi. En het gaat over een groot meer waar het sneeuwt. Il neige sur le lac majeur.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 Hè? Ja, in het noorden, het oosten en zo. Hè. Maar ja. ik heb, eh, hier heb ik ook wel een beetje van dat witte spul af en toe op de velden zien liggen. Maar... Ja, alleen op de auto's? Ja, op de auto's en ja, op straat ook wel een beetje. Zo zo, heel vroeger. heel vroeg zo, maar dat was dan allemaal weer zo weg. En dat stelde ook helemaal niks voor. We hebben helemaal geen winter gehad dit jaar. Dat echt, eh, het lijkt elk jaar wat minder te worden. Ja, dat is al een enkele jaren, ja. vind ik een beetje zo hoor. Ja nou. enige wat we nog wel hebben, dat is eh, dat het een beetje flink koud kan worden. Ja, dat, daar ligt het niet aan. Daar ligt het niet aan. Hey, eh, er zijn natuurlijk heel wat zangers in Nederland... Eh, waarvan wij weten dat ze uit de kast zijn gekomen. En dat houdt dan tevens in natuurlijk dat, ze, dat jongens op jongens vallen en meisjes op meisjes vallen. maar er zijn ook zangers uit de kast gekomen. En dat zijn gewoon hetero's. Een van de zangers die ik bedoel is natuurlijk Siep van de Ploeg. Die komt ook uit de kast. En, <laughs> en, eh, ik had dat kunnen halen. Ja, maar die heeft, die heeft zo'n prachtig lied eh, opgenomen. En ik bewonder die man, want ik vind het een van de, een van de betere zangers van Nederland, meen ik echt. En, oh. eh, hij heeft hier ook een tijdje in Haarlem gewoond, hè? hij komt, nou, hij komt niet uit Haarlem natuurlijk, hmm. maar ik geloof dat zijn, eh, zijn ex eh, ook eh, naar huis is. Want ik heb hem wel een paar keer bij mij toen in de tijd in de Brinkman... ik heb hem één keer live mogen bewonderen samen met Herman van Veen in, in Caprera... in het Openluchttheater van Bloemendaal. Fenomenale stem die man. Zingt zuiver en een emotionele stem. En ja, dan krijg ik last van het hart van mijn gevoel. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan de eerste krant. Ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik zelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken in het hart van vanaf de eerste dag mijn werk is blijven liggen maar ik voel me uitgeteld het lichaam lang geslagen als door. Ja, dan moeten wij alweer eh, afscheid nemen van het eerste uur van eh, Tussen App en Vloed, eh, Orno. ja, gaat snel. Ja, eh, nou, straks nog een vol uur terug, toch? Uiteraard. Nou, laten, uh, laten we gewoon nog een keer vanaf het tussenstuk zo'n liedje afmaken. En dan sluiten we meteen aan op het nieuws. Lekker. Tot zo.